met het NOS Journaal. Passagiers op het cruiseschip de Westerdam zijn niet welkom in Thailand... uit vrees voor het coronavirus. Eerder meldde de eigenaar Holland-Amerika-lijn dat het schip in Thailand welkom was... omdat niemand aan boord besmet is met het virus. De Westerdam vertrok op 1 februari uit Hongkong... en het cruiseschip werd al door een paar landen geweigerd. Onder de ruim 2000 opvarenden zijn ongeveer 90 Nederlanders. Schiphol mag pas groeien als de veiligheid op orde is. Dat zeggen de regeringspartijen D66 en ChristenUnie. Daarom willen de partijen een nieuw onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die constateerde eerder dat de veiligheid beter moet. Er is nu een maximum van 500.000 vluchten per jaar. Schiphol wil het graag met 40.000 verhogen. Ook de Rabobank gaat negatieve rente rekenen voor bedragen boven 1 miljoen euro. De bank volgt ermee ING en ABN AMRO. In plaats van rente te ontvangen moeten zo'n 7000 klanten voortaan een half procent op het spaargeld toeleggen. Mensen met minder dan een miljoen euro bij de Rabobank blijven een rente van 0,01% eh, houden. Aanklagers in de VS hebben een celstraf van 7 tot 9 jaar geëist tegen voormalig Trump-adviseur Roger Stone. Hij heeft onder ede gelogen tegen het congres en het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen belemmerd. Stone is al door een jury schuldig bevonden. Het vonnis volgt eind volgende week. Willeke Alberti heeft bij de uitreiking van de Edisons een oeuvreprijs gekregen. De jury roemt vooral de veelzijdigheid van de 75-jarige zangeres. Verder vielen bij de Edisons nogal wat hip artiesten in de prijzen. Het nummer Arcade van Duncan Lawrence won de Edison voor het beste liedje van het jaar. Het weer vooral landinwaarts een paar buien met kans op onweerhagel hagel en natte sneeuw. Het wordt vanmiddag 6 graden. De westenwind is vrij krachtig boven land en stormachtig aan zee. Op de warm mogelijk eerst nog stormkracht. Tijdens buien kans op zware windstoten. Morgen geleidelijk minder wind en ook ruimte voor zon. Donderdag opnieuw regen en meer wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. In de kustprovincies en in het noorden van het land moet het verkeer rekening houden met zware windstoten. Op de A7 Zaanstad tussen afrit Averhoorn en Purmerend nu 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A9 Alkmaar Amstelveen 11 kilometer stilstaand verkeer tussen Heemskerk en Knoop het Er is een ongeluk met meer auto's gebeurd en de rechte rijstrook is dicht op de A10 Ring West richting Zaanstad. Bij Amsterdam Buitenvelder 10 kilometer file, meer dan een half uur vertraging zijn twee rijstroken dicht. A22 door de file op de A9 richting Velsen tussen Beverwijk en Knoopend Velsen een half uur vertraging over 7 kilometer. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam staat het helemaal vast tussen Sassenheim en Knoopend Burgerveen.